Uur. Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. In de Tweede Kamer wordt vandaag druk gepraat over gisteren. Toen was het Prinsjesdag. Normaal gesproken wordt er nu gedebatteerd over de politieke plannen voor volgend jaar. Maar volgens mijn politiek collega Roel Bolsius is dat dit jaar toch net even wat anders. Normaal gaat het debat de dag na Prinsjesdag eh, langs de lijnen van de oppositie en de coalitie. Alle ballen op de coalitie en het kabinet. Maar het kabinet is al gevallen, dus dat is niet meer nodig. En je merkt dat de aanloop naar de verkiezingen echt is begonnen. In november zijn er weer verkiezingen en veel partijen zijn dus vooral daarmee bezig. Er moet een speciaal fonds komen om Nederlandse techbedrijven te beschermen. Dat wil demissionair minister Adriaanse van Economische Zaken. Zo'n fonds moet voorkomen dat bedrijven overgenomen worden door andere landen, zoals China of Rusland. Minister Adriaans legt uit waarom dat belangrijk is. In Nederland zijn wij zowel een heel sterk handelsland als een kennisland. En eh, die kennis is, eh, is, dat is helemaal prima. Daar kan je heel veel eh, goede producten mee maken, hele goede dingen mee doen. Maar als bepaalde kennis in verkeerde handen komt... dan kan dat ook een bedreiging zijn voor onze nationale veiligheid. Vooral China is druk bezig een tech-grootmacht te worden. En was het een vlonder, een huisje of toch iets anders? In Zambia in Afrika is het oudste bewerkte hout ooit gevonden. Twee houten balken die aan elkaar zijn gemaakt door mensen met gereedschap. Het is 500.000 jaar oud, zegt deze archeoloog. Het kan van alles geweest zijn. Misschien gewoon eh, twee balken die, eh, die zorgen dat je verzamelde fruit niet wegwaait of zo. Maar het laat in ieder geval zien dat er hier he, stenen werktuigen zijn gebruikt om andere werktuigen vorm te geven. En die zijn dan weer samengeconstrueerd En dat, dat is best complex voor, voor vroege mensachtigen. Het hout kon trouwens zo lang bewaard blijven omdat het onder zand en water lag. En daardoor is het niet vergaan. Het weer, het is uh, grijs, af en toe nog een zonnetje, 22 graden vandaag. Morgen flink veel regen, dan een graad of 17. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen afrit Wormer en afrit Avenhoorn is de vertraging drie kwartier.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 Iedereen van harte welkom. Kruip weer lekker dicht bij die speakers. Of op wat voor manier je dan ook naar de show luistert. Want de playlist zit weer bomvol heerlijke muziek. Zoals de volgende, de nieuwe single van Hammertone. Dit is Next to Nothing. zoals iedere week hebben we weer wat nummers voor je uit de digitale brievenbus. En dan gaan we nu naartoe. Naar Amerika, naar San Antonio, Texas. Voor de viermansformatie Kinfolk. Dit is hun nieuwste single en die heet Honky Tonk Honey.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 she broke some hearts with Billy Bounds. And who, who doesn't know your name at Old Green Hall? baby, come along with me, we're gonna head them all. Looks like I found myself november zijn de Texas Country Music Awards. En deze heren zijn genomineerd in vier categorieën. Dus we gaan hier bij de National Radio Show hard voor ze duimen... dat ze met een, mooie award naar huis gaan. Ken Focus staat met de nieuwste single Hunky Tonk Honey. En van country naar Americana. Dit is Amy McCarley en Long Way Home. It's a long It's a dirty gravel road Wooden bridges burn and bear the load It's a long way home But that don't mean I don't want to go It's a thick willow shady visions of what I think I should know. I'm learning to take things slow, but that don't mean I don't wanna go. It's a hard It's a long way home But that don't mean I don't wanna go No, that don't mean I don't wanna go No, that don't mean I don't wanna go Nashville, jouw wekelijkse dosis country music. Of je nu van die muziek houdt, ja of nee. Tijdloos, dat blijft het. De Eagles, dat waren ze met One of These Nights. Lekker hoor. Zo fijn dat je toch zelf gewoon je playlist af en toe mag samenstellen. Dus dan komt er af en toe gewoon muziek op die je heel erg fijn vindt. Zoals deze, dus van de Eagles. We gaan weer wat bluegrass voor je draaien. Irene Kelly is dit met de Wild Mountain Stream. En daarna John Denver.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 John Denver en Leaving on the Jet Plane. Dat blijft toch lekker, hè? Die oude muziek. En de volgende is er ook zo eentje. 1971, daar gaan we naartoe. Voor Loretta Lynn en de Coal miners Daughter. Well, He should. nieuwste single van Kimmy June. En die heet Jealous. Lekkere nieuwe muziek uit Nederland. En we gaan nu naar een duet toe. Want ja, duetten, dat probeer ik toch ook altijd wel in de show te proppen. Lekker toch, stukken, stukjes muziek. De volgende is wel een speciale. Want het is er namelijk eentje tussen Elton Jackson en Jimmy Buffett. En Jimmy Buffett overleed op 1 september op 76-jarige leeftijd. In 2003 namen ze dus dit duet samen op. Dit is It's 5 O'Clock Somewhere. Jimmy Buffett. En it's 5 o'clock somewhere. En dat is het natuurlijk altijd elke dag weer. Het volgende nummer had zomaar een Nashville spiegelplaat kunnen zijn... want er zijn heel wat versies van dit nummer. Bonnie Owens en Merle Hackett schreven het samen en namen het ook op. En dit is de versie van Susie Bokus. Dit is Somewhere Between. Somewhere So luisteraars die de versie van de Tumbleweeds het mooiste vinden. Maar deze mag er ook zijn hoor. Susie Bogus en Somewhere Between naar het Nashville Spotlight album. Die komt uit 1967 en is Your Good Girls Gonna Go Bad van Tammy Wynette. Geproduceerd door Billy Sherrill. En op het album staan een aantal nummers die ook zomaar een Nashville spiegelplaat hadden kunnen zijn. Het tweede nummer dat je zo hoort is oorspronkelijk een nummer van Bobby Austin. Eh, Bobby Austin? Bobby Austin wil ik zeggen. En door Tammy in een nieuw jasje gestoken. Maar eerst Your Good Girls Gonna Go Bad. En daarna dus dat nummer van Bobby Austin. Apartment Number 9. Dit is het Nashville Spotlight album. I've never seen the inside of a bar room or listened to a jukebox all night long. But I see these are the things that bring you pleasure. So I'm gonna make some changes in our home. I've heard it said if you can't beat them, join them. So if that's the way you've wanted me to be change if it takes that to make you happy. From now on, you're gonna see a different me. Because your good girls are gonna go bad. I'm gonna be the swingingest swinger you've ever the taste of whiskey. In fact, you'll hardly recognize your wife. I'll buy some brand new clothes and dress up fancy for my journey to the wilder side of life. Because you're good, girl's gonna go bad. I'm gonna be the swingin'est swinger you've ever had. If you like, i Nashville Spotlight album. Just follow the stairway to number nine. Not so very long ago, you walked away from me. And after all the plans we made, you decided to be free. Loneliness surrounds me Without your arms around me And the sun will never shine In apartment number nine keep waiting in this lonely room just in case you change your mind you'll find me waiting here in apartment number nine loneliness apartment number nine. No, the sun will never shine in apartment number nine. We lekker terug in de tijd met ons Spotlight album. Die komt uit 1967 en is het album Your Good Girls Gonna Go Bad van Tammy Wynette. En in het tweede uur natuurlijk nog twee nummers van dit album. En nu lekkere muziek van Jerry Jeff Walker. Dit is Mr. Bojangles. got the only daddy that'll walk the line. I keep a working every day, all you wanna do is play. I'm tired of staying out all night. I'm a coming unglued from your funny little moods. Now, honey, baby, that ain't right. Cause ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. packing up my clothes. Nearly everybody knows that you're still just a putting me on. But when I start a walking, gonna hear you start a squawking and a begging me to come back home. Cause ever since you were a little bitty teeny girl, you said I was the only man in this whole world. Now you better do some thinking, then you'll find you got the only daddy that'll walk the line. You got the only Hey daddy, walk the line. Astrid, je hebt een... Eh, E-mail. We gaan weer naar onze digitale brievenbus. Want dagelijks wordt onze e-mailbox volgestopt met allemaal fijne plaatjes... waar wij de briljantjes uit peuteren voor je. En de volgende is er ook weer zo eentje. Komt uit Australië. Dit is de nieuwste single van Jamie Lindsay. En dit is Here the Weekend.